Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. E-mailadressen van enkele honderden patiënten van zorggroep Parnassia... zijn breed verspreid door een fout van een medewerker. Nou, daardoor kregen mensen ook de e-mailadressen van alle andere geadresseerden te zien. Het datalek ligt extra gevoelig omdat daardoor ook medische informatie is prijsgegeven... zegt de autoriteit persoonsgegevens. De geadresseerden worden uitgenodigd voor een eerste afspraak... op de nieuwe locatie van Parnassia's autismecentrum oud coffeeshophouder Johan van Laarhoven is blij dat minister Grapperhaus naar Thailand is gegaan om uitlevering naar Nederland te regelen. Van Laarhoven en zijn vrouw zitten in Thailand een lange gevangenisstraf uit voor witwassen. De voormalig coffeeshophouder laat vanuit zijn cel weten dat Grapperhaus kennelijk meer oog voor gerechtigheid heeft dan zijn departement. De minister had naar eigen zeggen een bemoedigend gesprek met de Thaise premier... maar wil nog niet speculeren of het lukt om Van Laarhoven en zijn vrouw naar Nederland te krijgen. Het aantal mensen in Congo dat sterft aan de gevolgen van ebola neemt nog steeds toe. Van de ruim 2900 mensen die ziek werden zijn er bijna 2000 overleden, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de afgelopen drie weken zijn 216 nieuwe gevallen gemeld in het oosten van Congo. De WHO zegt dat bestrijding van ebola nog altijd lastig is... gezien de onveilige situatie in het land, het wantrouwen onder de bevolking... en het gebrek aan financiële middelen. De Noorse politie sluit het onderzoek naar de vermissing van Arjen Kamphuis. De 46-jarige ICT-expert werd uh, eh, verdween een jaar geleden. Er wordt uitgegaan van een kajakongeluk omdat zijn boot en andere eigendommen werden teruggevonden in een fjord. Kamphuis werd vorig jaar op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in de plaats Bo Bodeu. Hij zou twee dagen later terugvliegen, maar verscheen die week niet op zijn werk. Bekenden van hem hielden rekening met zijn zelfgekozen verdwijning. Het weer vanmiddag veel zon. Het wordt maximaal 27 graden. Aan de kust kan geleidelijk een frisse wind van zee opsteken. Het weekend verloopt ook zonnig en droog, met ruim 30 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor Knopend Raasdorp 10 eh, minuten vertraging.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 Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart. Maar in de kleurheid, maar in de klur. Donker was de straat op weg naar het plein, een taxi: er is te laag, er is voorbij, wie we bloed op de achter.